Thank you. check, check, check, check, check, check. Everybody, please be your hands together for Cameron Masala. It is 105. Het is middernacht. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Oud-PVDA-leiders willen dat het partijbestuur afstand neemt... van het plan om wapenleveringen aan Israël te stoppen. Een voorstel daarover van Tweede Kamerlid Piri werd weggestemd... en kreeg felle kritiek. De PvdA-prominenten zeggen dat het stoppen van leveringen van luchtafweerraketten... zal leiden tot meer burgerdoden. Ze willen dat het partijcongres dit weekend stemt... over het standpunt van de Tweede Kamerfractie. fractie bij een aanrijding met een shovel bij Scherpenzeel is een kind om het leven gekomen. Het gaat om een jongetje. Zijn leeftijd is niet door de politie bekendgemaakt. Rond 8 uur s'avonds ging het mis in een weiland in het buitengebied van het Gelderse dorp. Het jongetje werd nog gereanimeerd, maar dat was tevergeefs. De Spaanse politie heeft het hoofdkantoor doorzocht van de partij van premier Sanchez. Aanleiding is een corruptieonderzoek naar een voormalig partijsecretaris en vertrouweling van Sanchez. De zaak volgt op eerdere schandalen binnen de partij van de premier. De oppositie eist nieuwe verkiezingen, maar dat weigert Sanchez. Quincy Promes is aangekomen in Nederland en na aankomst meteen vastgezet. Hij werd uitgeleverd nadat hij vorige week was aangehouden in Dubai. Justitie heeft hem naar Nederland gevlogen. Promes is veroordeeld tot twee gevangenisstraffen... één voor het smokkelen van zo'n 1300 kilo cocaïne... en één voor het neersteken van zijn neef. En komende dag viert Amsterdam het 750-jarig bestaan van de hoofdstad... en dat gebeurt op de A10. Met optredens, een hardloopwedstrijd en 20 trouwerijen. De A10 West, Zuid en Oost zijn daarom dicht... en automobilisten moeten omrijden. Zondagmiddag gaat de A10 weer open. Het weer, het is vannacht vrij helder bij ongeveer 12 graden. Overdag veel zon, droog en 29 tot 33 graden. Het blijft lang warm... Zondag vooral in het oosten erg warm en later op de dag vanuit het westen enkele onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. for like once in your life. Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? would be nice and please don't fool those faces when I am out walking like every day it's just one bottle of wine on you but hey you can't even talk you smoke trees to help you sleep and while you out getting stoned at four o'clock and then you come home to me notice look at you in your eyes something burning inside you. Oh, inside you, you are. altijd samen blijven. Maar wie was, is niet meer bij me. Judy was ie, was hier, was hier. Judy was ie, was hier. Kijk niet om en laat me achter. En tot je terugkomt blijf ik wachten. was hier, was was Ik was die die altijd graag alleen van een arm om me heen was. Ze m'allait, je m'ai bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen. C'est toujours la même. lost in the I don't know, don't know. Now you're just letting go. hand Kom ik diezelfde jongens tegen Voor ik het wist was mijn mobiel ook verdwenen Weet je wat het is? Het doet me niet zoveel De pakken zijn op maat gemaakt De voering van fluweel Ik heb geld genoeg Er is niets aan de hand Maakt niet uit wat het kost Ik krijg altijd wat ik wil Geld in overvloed En ik zet op de bank. Iedereen weet dat ik zo min mogelijk deel. Misschien heb ik wel geld te veel. Het maakt niet uit waar ik parkeer. Boetes boeien me niet meer. Heb ze ook nog maar wat extra voor je gegeven. Rijd ik hem weer in de gracht Maar gelukkig is mijn jasje droog gebleven Weet je wat het is? voeit me niet zoveel Ik heb nog tien auto's en een oprijlaan Privéjet met een landingsbaan En woon in een kasteel Ik heb geld genoeg er is niets aan de hand, maakt niet uit wat het kost. Ik krijg altijd wat ik wil.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 When you leave, I'm begging you not to go. Call your name two, three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah. Cause I know I don't understand. Just how your love can do it, no one else can. When I talk to my friends so oh, quietly, who he think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew, it's the beat that my heart feels when I'm with you. But I still don't understand just how you look and do what no one else can.